Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Ruim 1 op de drie Nederlanders liet zich testen op het coronavirus. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat tussen augustus vorig jaar en afgelopen april... zo'n 6,7 miljoen mensen een van de GGD-teststraten heeft bezocht. Vooral jongeren lieten zich vaak testen. Ouderen bleven achter. Onder mensen die werken in het onderwijs was het percentage testen het hoogst... En werknemers lieten zich vaker testen dan mensen met een bijstandsuitkering of een pensioen. Mensen die buiten de GGD om zijn getest zitten niet in de cijfers. In de Amerikaanse staat Alabama zijn afgelopen weekend zeker 12 mensen omgekomen bij noodweer. Volgens Amerikaanse media zijn er negen kinderen en een volwassene omgekomen... door een busongeluk als gevolg van de hevige regen. Er kwamen twee mensen om het leven toen een boom omwaaide op een huis. De autopsie op het lichaam van Jurgen Konings moet duidelijk maken... hoe lang de militair in het bos heeft gelegen voor hij werd gevonden. De Belgische militair zou zichzelf van het leven hebben beroofd. Maar het is niet duidelijk wanneer. Sinds mei werd met man en macht naar de ex-militair gezocht vanwege bedreigingen... aan het adres van coronadeskundigen. In Brazilië zijn op het strand bij Rio de Janeiro... de half miljoen mensen herdacht die omkwamen in de coronacrisis... Dat deden de Brazilianen met 500 rode rozen. De herdenking is onderdeel van protest tegen het coronabeleid van president Bolsonaro. Volgens de deelnemers heeft hij het virus onderschat... en heeft het land daardoor geen massavaccinaties... met grote gevolgen voor de economie. Het weer. Vannacht breiden de buien zich over het land uit.